Dit wel Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Amerikaanse huis voorstel voorziet in een hogere schuldlimiet en extra bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De republikeinse voorzitter van het huis Biener probeerde urenlang om tegenstanders in zijn eigen fractie over te halen. Onder andere presidentskandidaat Michelle Bachmann is tegen een hoger schuldenplafond. Alle democratische leden van het huis zouden zeker tegenstemmen en daarop werd de stemming voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Verenigde Staten hebben nog tot dinsdag om een akkoord te bereiken over het vermijden van het wettelijke schuldplafond, anders kan de overheid zijn rekeningen niet meer betalen. De militaire leider van de opstandelingen in Libië is doodgeschoten. Dat heeft de Nationale Overgangsraad, die de opstandelingen vertegenwoordigt, bekendgemaakt. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Mogelijk is hij door de rebellen zelf vermoord omdat ze hem niet vertrouwen. De militaire leider, Abdel Fattah Yunis, zou binnenkort worden verhoord over zijn banden met het regime van kolonel Gaddafi. En zou nog steeds contact hebben met de Libische leider. Yunis was minister onder Gaddafi en liep in februari over naar de opstandelingen. President Baltussen eist het ontslag van een topambtenaar van het Surinaamse ministerie van Onderwijs. Baltussen houdt hem verantwoordelijk voor een foto in een geschiedenisboek van een protestbord waarop staat 'Baltussen moordenaar. De foto is kort na de decembermoorden in 1982 genomen. Daarnaast is Baltussen kwaad over negatieve passages in het boek over zijn staatsgreep in 1980. Hij spreekt van geschiedvervalsing. Alle exemplaren van het boek zijn in beslag genomen. En het ministerie heeft beloofd dat het boek voor het nieuwe schooljaar begint is aangepast. Het weer, wolkenvelden en in midden- en zuiden kan tijdens opklaringen mist ontstaan. Minima rond 12 graden. Overdag overwegend droog en vrij veel bewolking. Vooral in het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 land in maart.